Michel Koenen met het NOS-journaal. In Tilburg zijn zo'n 6000 stemmen herteld... die waren uitgebracht tijdens de Tweede Kamerverkiezingen vorige week. De uitslag heeft geen gevolgen voor de zetelverdeling. De Kamer ging vanochtend in een extra bijeenkomst akkoord met de hertelling in Tilburg. Bij vier stembureaus was een onverklaarbaar verschil vastgesteld... van bij elkaar enkele tientallen stemmen. De uitslag van de hertelling in Tilburg wordt in de loop van de avond verwacht. Voor de kust van de Filipijnen is een krachtige aardbeving geweest met een kracht van 7,6. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. En voor meerdere landen is een tsunami-waarschuwing afgegeven. In de Filipijnen wordt rekening gehouden met golven van 3 meter hoog. Aan de westkust van Japan worden golven van een meter verwacht. En ook Indonesië, Palau en Maleisië waarschuwen voor hogere golven. In de regio zijn geregeld aardbevingen. KNMI waarschuwt in het westen van het land voor gladheid door ijzel. Die wordt veroorzaakt door buien die vanaf zee over land trekken. In Noord- en Zuid-Holland is daarom vanavond code oranje van kracht... de één hoogste weerwaarschuwing. Ook in Zeeland, Flevoland, Friesland en Groningen... kan het volgens het KNMI vanavond plaatselijk glad worden. En voor morgen geldt in het hele land code geel vanwege kans op gladheid. Er kan dan tot 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen. En rond deze tijd begint de loting voor het EK voetbal volgend jaar zomer in Duitsland. Nederlands elftal zit in pot 3 bij die loting en Hamburg is die. Houdt international Wesley Sneijder, die verricht hem. En er komen zes pools van vier ploegen. Het weer. Vanaf zee komen er wat buien het land binnen. Daar kan sneeuw bij zitten. Voor eh, Noord- en Zuid-Holland geldt dus code oranje. Vannacht dan koelt het af naar 0 tot min 4 graden met kans op nevel of mist. Morgen begint dan grijs en geleidelijk breekt de zon even door. Ja, en smiddags gaat het dan dus sneeuwen, het eerst in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 Want je wou een ander leven, dus ik moest je laten. valt me zwaar. Maar het is beter, al vinden vrienden het dan raar. Maar het helpt niet als ik steeds weer aan jou moet denken. Nog niet zo lang geleden dat we de nachten samen deelden was jou te vergeten als je was. gitaar in de hand, onze straatmuzikant. Ik hoor hem zo gaan spelen. Met lieden vol muziek speelt hij voor zijn publiek en wil zijn passie met je delen. Met zijn verdwenen. Niemand die ons nog kon entertainen. Geen mens die wist waarom, maar niemand die vergat.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 Vroeger de warmte in mijn leven. Kon dat worden aan zijn vergeven, zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon in mijn bestaan, jij geeft mijn hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren, want mijn grootste geluk wereld niet draaien. Want de liefde is waar voor elkaar. Zal je altijd van mij blijven houden. En de reden zijn van mijn bestaan. Mijn gevoelens, je weet ze te vinden. Ja, jij hebt voor mij alle tijd. In gedachten zijn wij altijd samen. Want jouw liefde wil nooit meer kwijt. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij bent de warmte in mijn leven. Omdat woorden aan zijn vergeven, zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij geeft mijn hart gaat alles maar gebeuren. Want mijn grootste geluk ben jij. Als je wilt, blijf dan bij mij. Jij weet toch dat ik zonder jou niet leven kan. Alsjeblieft, ga nooit meer bij mij vandaan. Jij bent de dus zon bestaan. Jij brengt de warmte in mijn leven, omdat woorden aan zijn vergeven. Zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij geeft mijn hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren, want mijn grootste geluk ben je zo anders. En terwijl je niet zegt wat er is, wat is er in godsnaam veranderd? Of heb ik misschien wat gemist? Of ben je gewoon niet gelukkig? Want jij kijkt zo anders naar mij. Dan moet jij me dat gewoon zeggen. En praten wij alles weer bij. Of is het echte Maar uit liefde gun ik jou het geluk. En heeft het geen zin om te praten, dan geef ik jou vrijheid terug. De deur hou ik hier voor jou open, en ik sluit hem voorlopig nog niet. Ik lees nog genoeg in jouw ogen, maar weet je het eventjes niet. of is van Zandvoort, op 106.9 FM alleen van jou. Spanning doet veel met mij. gevoel. Vertrouwd maar onverklaarbaar, de passie van onze liefde. Gevoel waar ik zo van hou. En je voert me mee, over parwit stranden. Nog zeg ik geen nee, als we samen weer belanden. In de wildste zee, vol van passie en lust. Neem me met je mee, zodat mijn vuur niet wordt geblust. Dromen dromen van jou. Ieder moment samen wij twee. Dromen, dromen van jou. Neem me mee. Als ik mijn ogen even sluit, komen de mooiste dromen uit. Zweven naar geluk, onbezorgd en vrij. Tot dan de morgen komt en ik weer wakker word Doe ik mijn ogen open Lig jij nog steeds naast mij en je voelt me mee Als een paar witte stranden Toch zeg ik geen nee Als we samen weer belanden In de wilde zee Vol van passie en verlust Neem me met je mee Zodat mijn vuur niet wordt geblust Dromen Dromen van jou Ieder moment, samen wij twee. Dromen, dromen van jou nemen mee. snel tevreden ben, wordt mijn vader altijd boos. En hij wordt rood, en hij wordt rooier, hij spat bijna uit elkaar. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Er staat geen geldboom in mijn tuin, bij Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin, als er straks bankbiljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug, bij Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Sinterklaas. het kom dan nog maar eens terug.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 Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Er staat geen geldboom in mijn tank, ben Sinterklaas niet. Ik heb een negatief voor als er straks bang groeien op mijn rug? Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug bij Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Sinterklaas. Als er straks bankbiljetten groeien op mijn rug? Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug. Mijn vader is geen miljonair. Je denkt dat het niet meer gaat. Verlaat me. Als het je onverschillig laat. Of verlaat me. Als er voor jou gevoel een vijand voor je staat. Maar omhels me. Als je nog steeds bent wie je bent. Omhels me nog herkent. Schat, omhels me. Als het gevoel vanuit elkaar gaat, maar niet weg. Maar geef me nog een laatste kans om jou te laten zien. Dat ik alles voor je doe en straks je liefde verdien. Ik schaam me zo voor jou verdriet, maar vraag je nu je straks een dans. Dan draaien ze ons nummer weer en vraag ik hem. niet aardig, zegt de zin. Ze dreigen met de zaken, met de roem. Het is misschien een beetje eigenaardig, zegt de zin. een la. Al die oude foto's terug. Wat hebben we toen veel meegemaakt. Maar wat ging de tijd toch vlug.